Gert met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is voor een tweedaags bezoek aangekomen in Peking. Daar ontmoet hij zijn Chinese collega Gang en mogelijk ook president Xi Jinping. De verhoudingen tussen de twee landen staan al een tijd onder druk. Er zijn spanningen rond Taiwan, Oekraïne... en er speelt een handelsoorlog tussen de grootste economieën ter wereld. Minister Blinken zegt dat hij nu het directe contact zoekt... om te voorkomen dat de verhoudingen verder verslechteren. De Griekse premier Mitsotakis wijst kritiek van de hand dat de Griekse kustwacht te weinig heeft gedaan om de ramp met het migrantenschip te voorkomen. Hij zei dat de kritiek zich moet richten op de mensensmokkelaars. Het schip met migranten zonk woensdag voor de Griekse kust. Mogelijk waren meer dan 700 mensen aan boord. 78 doden zet. Een dag na de ramp werd bekend dat de Griekse kustwacht het overvolle migrantenschip had gezien... maar niet ingreep, onder meer uit angst dat het schip zou kapseizen. Voor het eerst zijn bewegende beelden online gezet van een lockdownfeest van functionarissen van de conservatieve partij in coronatijd. Onthullingen over het bestaan van de feesten waren de opmaat voor Partygate... en leidde uiteindelijk tot het opstappen van de Britse premier Johnson. De video die de Engelse krant The Mirror publiceerde zijn gemaakt in december 2020. Deze week concludeerde een parlementaire onderzoekscommissie... dat Johnson als premier het lagerhuis over de coronafeesten bewust had misleid. Enkele dagen voor publicatie van het vernietigende rapport stapte Johnson op als parlementariër. Bij werkzaamheden in Berlijn is een, eh, is een tunnel ontdekt uit de tijd van de Koude Oorlog. De tunnel ligt onder de straat waar vroeger de muur liep tussen West-Berlijn en het communistische Oost-Berlijn. Een bouwvakker had de tunnel gegraven voor zijn familie uit het oosten. De tunnel werd ontdekt voordat hij af was. De doorgang wordt nu dichtgestort.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 Op eh, de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp staat voor knooppunt de Hoek 5 kilometer file. De rechterreis ook is dicht. Je hebt een kwartier vertraging. De 10 Noord richting de 10 Zuid tussen Landsmeer en Zeeburg. 20 minuten extra door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. It's so lovely when it's sunny. 这都是。 listen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

fell in love High school sweethearts Love was so brand new We took the vows of man and wife Forever, for life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 Er is voor al mijn ladies Als er Henny is gesipt en je weet hoe laat het is Alle ogen op mij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 bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Do you know? accident never happened to me But after this episode I see You can never tell the next day life could be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 changing, I stay the same